René van Brakel met het NOS-journaal. PvdA-kamerlid Plasterk vindt het nog dieren dat er verkiezingen moeten komen... vanwege een ingrijpende verandering van het EU-verdrag. Op basis van wat er is besloten op de EU-top... kun je niet zeggen dat er veel macht wordt overgedragen aan Brussel... zei Plasterk in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens Plasterk kun je de gevolgen pas echt beoordelen... als het aangepaste verdrag er ligt. De betogingen van vandaag in Rusland tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag zijn voor zover bekend rustig verlopen. De grootste demonstratie was in Moskou, waar tienduizenden Russen bijeen waren op het Moerasplein. Het was de grootste betoging in de Russische hoofdstad sinds de val van de Sovjet-Unie, twintig jaar geleden. Het aantal slachtoffers van het afluisterschandaal bij de schandaalkrant News of the World ligt rond de 800. Dat heeft Scotland Yard gezegd tegen de Britse krant The Times. Zo'n 800 mensen zijn afgeluisterd of er staan gegevens van hen in op computers van de privédetective van News of the World die in beslag zijn genomen. Onder de slachtoffers zijn politici en filmsterren. Naast de politieman in opleiding die gisteren dood werd gevonden in Almelo lag zijn dienstwapen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Almelo bekendgemaakt. Het is niet bekend of hij met dat dienstwapen een cachère en zichzelf heeft doodgeschoten. Het Nederlands Forensisch Instituut doet uitgebreid schietproeven... waarvan de resultaten pas op zijn vroegste maandag zijn te verwachten, zegt het OM. In de eredivisie is AZ herfstkampioen. In Alkmaar werd de Graafschap met 4-0 verslagen. AZ heeft nu 38 punten en kan met nog één speelronde voor de winterstop niet meer worden ingehaald.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 some of y'all deep house in Berlin, techno in the US, Detroit, the real motherfuckers, my vinyl spinning players, they just Now this is dubstep shit. The real motherfuckers. fijne dagen en een voorst.